Doen met het NOS Journaal. In delen van het centrum van Los Angeles wordt een avondklok ingesteld. In de stad is het al dagen erg onrustig vanwege protesten tegen het arresteren en deporteren van immigranten. De spanningen liepen verder op na de inzet van de Nationale Garde. Volgens de burgemeester van Los Angeles is de avondklok nodig om een einde te maken aan het vandalisme en de plunderingen in de stad. China en de Verenigde Staten zeggen dat ze handelsafspraken hebben gemaakt. De bedoeling is dat de heffingen op Chinese export van aardmetalen worden opgeheven, zegt de Amerikaanse handelsminister. En andersom worden ook een aantal Amerikaanse exportbeperkingen opgeheven. Welke dat zijn, is niet bekend. Onderhandelaars van beide landen zaten de afgelopen twee dagen met elkaar om tafel in Londen... De Chinese vice-minister van Handel zegt dat de afspraken nu worden voorgelegd aan de presidenten Xi en Trump. Vluchtelingenorganisaties noemen het Syrië-besluit van demissionair minister Van Wil voorbarig. Syrië wordt voor de meeste vluchtelingen in Nederland veilig verklaard. Dat betekent dat Syriërs die nog in de asielprocedure zitten kunnen worden teruggestuurd. Vluchtelingenwerk Nederland zegt dat het bepaald niet veilig is in Syrië... Alle Syriërs die nog geen verblijfsstatus hebben... krijgen met het nieuwe beleid te maken. Vorige maand was de op één na warmste mei ooit gemeten. Het was wereldwijd gemiddeld 15,79 graden Celsius... meldt het Europese Klimaatdienst Copernicus. Alleen vorig jaar was het in mei nog warmer. In Europa lag de gemiddelde temperatuur op bijna 13 graden. In het noordwesten van Europa was het daarnaast uitzonderlijk droog. Het weer droog bij een graad of 10. Vooral in het zuiden en midden is van Nederland is er kans op mist of nevel.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 Ho ho. Said ho. <laughs> ho. <laughs> such a bad enough of your love. Can't get enough of your love. ZFM. ZFM. still to have an able-bodied man apply for a city cries out, it's mass hysteria. One wounded, four dead in a California area.